Ook in andere gebieden met een hoogwaterpeil is de situatie nu onder controle... maar het KNMI verwacht komende dag weer 15 tot 25 mm neerslag. In Japan zijn inmiddels zes doden geborgen na de serie aardbevingen van afgelopen nacht. Er zijn tientallen gewonden. Doordat er nog mensen onder het puin van ingestorte gebouwen liggen... verwachten hulpverleners dat het dodental nog verder oploopt. De zwaarste beving had een kracht van 7,6. Het Meteorologisch Instituut van Japan waarschuwt voor meer aardbevingen de komende dagen. Ruim 50.000 mensen moeten het gebied verlaten. De Israëlische Centrale Bank heeft de rente verlaagd om de afzwakkende economie te stimuleren. De rente gaat met een kwart procentpunt omlaag. Eerder had de centrale bank de rente juist opgeschroefd om zo de hoge inflatie te bedwingen. Door de oorlog met Hamas staat de Israëlische economie onder druk. Politici reageren verbolgen op het geweld tegen hulpverleners en agenten tijdens de jaarwisseling. Pieter Omtzigt van NSC pleit nu voor een verbod op bivakmutsen tijdens Oud Nieuw... omdat grote groepen mensen met bivakmutsen op de politie bekogelden met vuurwerk. Meerdere agenten raakten daardoor gewond of liepen gehoorschade op. Darter Michael van Gerwen is in de kwartfinales van de WK darts uitgeschakeld. Hij verloor verrassend met 5-3 van de Engelsman Scott Williams... en vertrok na afloop snel omdat hij ziek is. Voor Williams is het de eerste keer dat hij zover komt. Hij neemt het in de halve finale op tegen Luke Humphries. Het weer vanuit het zuidwesten een regengebied. De temperatuur daalt vannacht naar 4 tot 7 graden. De komende dag is het wisselvallig met veel regen en in de avond kans op zware windstoten.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 What's wrong with that? We in the VIP twisted, downright spiffy, two way. Ooh, they make it like it missed it party Yeah. Oh. Girls is on the way, but up a Bacardi Yeah. Uh. Bottles and bottles, talking all of that.